huis Ik weet waar je huis woont. Ik weet waar je huis woont. Ik weet waar jouw huis woont. Ik weet waar je huis woont. Ik weet waar je huis woont. Klap je handen. Ik weet waar jouw huis woont. Ik weet waar je huis woont. Ik weet waar je huis woont. Ik weet waar jouw huis Ik weet waar je huis Ik weet waar je huis woont.